Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vlaggen op overheidsgebouwen in Nederland zullen morgen half stok hangen... vanwege het busongeluk in Zwitserland. Bij het ongeluk met de Belgische bus kwamen 28 mensen om het leven... onder wie 7 Nederlandse schoolkinderen. België is morgen een dag van nationale rouw afgekondigd... met onder meer een minuut stilte op alle scholen. Een Zwitsers en een Belgische krant schrijven dat het ongeluk mogelijk is gebeurd toen de chauffeur een cd of dvd wilde opzetten. Dat zouden gewonde kinderen hebben gezegd tegen verplegend personeel. De Zwitserse politie noemt de verklaringen speculatief. De Tweede Kamer wil dat acute verloskundige hulp per regio wordt georganiseerd. Zo moet een landelijk dekkend netwerk ontstaan om babysterfte terug te dringen. Begin deze maand zei minister Schippers dat het niet haalbaar is om dag en nacht in ieder ziekenhuis specialistische verloskundige zorg paraat te hebben. Daarom komt de Kamer nu met het plan voor een regionale aanpak. De gemeente Westland stuurt deze maand bussen met werklozen langs kassen in het tuinbouwgebied om een baan te vinden. In de bussen zitten werklozen uit Rotterdam, Den Haag, Delft en Westland. De gemeente geeft daarmee gehoor aan de wens van minister Kamp. Die wil dat werklozen in de tuinbouw gaan werken. Vrijblijvend is het project niet. Zo worden Rotterdamse werkzoekenden die niet mee willen gaan naar de kassen gekort op hun uitkering. In de Zuid-Franse stad Montauban zijn twee militairen doodgeschoten terwijl ze aan het pinnen waren. Een derde militair raakte gewond. Ze werden door onbekenden beschoten bij een geldautomaat in het centrum van Montauban. De militairen waren gelegerd in een kazerne in de buurt. De daders zouden er vandoor zijn gegaan op een scooter. Over hun motief is niets bekend. Het weer, vanavond en vannacht is het helder, al kan lokaal wat mist ontstaan. Morgen is er redelijk wat zon en het wordt 13 tot 19 graden. Dit was het en Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Langs de A13 wordt er gecontroleerd tussen Rotterdam en Den Haag. En langs de A16 staan ze tussen Rotterdam en Breda.